Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is duidelijk wanneer het kabinet met excuses komt voor het slavernijverleden. Dat is op 19 december en dat gebeurt op veel plekken, vertelt mijn collega Wilco Boom. Ja, kennelijk heeft het kabinet gedacht, als we dit doen, dan gaan we het goed doen. En dat betekent op alle plaatsen in het Koninkrijk waar eh, sprake is geweest van slavernij. Daarnaast natuurlijk ook in Suriname. En uiteraard ook in het moederland, omdat daar de winsten heen gingen. En vermoedelijk wil het kabinet op deze manier voorkomen dat er ook maar iets of iemand is die zich eh, tegen die tijd eh, nog overgeslagen voelt. Het kabinet komt op een belangrijk moment met excuses. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft. Bij een appartement in Den Bosch is vannacht een explosie geweest. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Wel is een voordeur helemaal beschadigd. De politie onderzoekt wie er achter de knal zit... en vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. Adidas is een onderzoek gestart naar grensoverschrijdend gedrag van Kanye West. Het kledingmerk en de rapper werkten tot kort geleden samen aan de Yeezy-collectie. Medewerkers klaagden in het magazine Rolling Stone dat Ye ze zou hebben gepest, angst hebben gezaaid en tijdens vergaderingen porno hebben laten zien. Vandaag wordt een hoop digitale winkelmandjes volgegooid. Het is Black Friday. Er zijn zorgen over jongeren. Die kiezen namelijk steeds vaker voor uitgesteld betalen. Bijvoorbeeld met Klarna of Afterpay. CJ sprak met WNL en zei dat hij bijvoorbeeld de sneakers wilde die zijn vrienden ook hadden. En eh, toen zag ik dus dat FTP. Toen dacht ik van ja, dat doe ik dat. Zo begon het zeg maar bij mij. Zo begon het. Dat uitstellen lijkt misschien handig, maar er zitten ook risico's aan, zegt Melanie. Zij is budgetcoach en ziet dat vooral jonge mensen in de problemen komen. Je kan heel makkelijk geld uitgeven, maar je hebt geen idee hoeveel je nou uitgeeft. En dat is een hele gevaarlijke. Als je het niet kunt betalen, want er komen natuurlijk herinneringskosten bovenop, nou, incassokosten, noem maar op. Dus dat kan allemaal best hoog oplopen. Merkte ook CJ, zijn sneakers van 130 euro kosten hem uiteindelijk 800 euro. Dan nog het weer. Vanochtend kan er nog een buitje vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Later vandaag wolken, maar ook steeds meer zon. Het wordt 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar. Daar is wat vertraging tussen Waarland en het industrieterrein Zandhorst.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 So you should be on your guard when he thinks you don't ever do. Now to keep the truth being only you and the fall with beneath. It's everything he wants, so girl, open up your eyes and see with me.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 Nee, je wordt geklopt op de deur, man. Wat? Ach, laat maar zitten. Hé hey jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Zal eens even vragen naar zijn naam. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u uh, eh, Ja. niemand meer. Nou ja, zeg. Zandvoort. Down, down, down, Alright, just move yourself trot above my head A sock hop beneath my bed A disco ball is just hanging by a thread, thread. I like to make some fun. van Zandvoort, op 106.9 CFFM Liesje kreeg een mooie nieuwe pop van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond... maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. Toch ontschrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af, die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed haar tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai... verdween hij in de nacht en iedereen dacht, oh, what a guy. still de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet gaat op 19 december excuses aanbieden... voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden. Dat zeggen bronnen in Den Haag. De excuses worden die dag gemaakt in Nederland, in Suriname en in Caribisch Nederland. Boeren en bedrijven die stoppen moeten hun stikstofruimte eerst de koop aanbieden aan de overheid. Commerciële partijen moeten wachten. Dat is een van de stikstofplannen waar het kabinet vandaag mee komt. En 14 naaktportretten mogen toch blijven hangen in het stadhuis van Purmerend. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gisteravond besloten na een motie van drie partijen. Dan is weer nog een enkele bui. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon en het wordt 11 of 12 graden. Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. go get them. <laughs> Look for me, young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do.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 It's me and my girlfriend. you nothing will ever come between us And I promise I'll give my life yes. Love and my trust if you was One more time. my boyfriend This all my life The air that I breathe All that I believe in I promise I'll give my life My love and my trust if you was my boyfriend All I need in this life is me and my girlfriend Me and my girlfriend Down the ride to the It's me and my boyfriend That's right girlfriend.